Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederland beleeft voor het eerst koude golf. Het heeft de afgelopen nacht in de beeld voor de derde achtereenvolgende nacht meer dan 10 graden gevroren. Vorige week zondag, 29 januari, was het voor het laatst boven nul. Sinds 1901 is er 32 keer een koude golf geweest in Nederland. De NS vindt het niet nodig om excuses aan te bieden voor de problemen op het spoor van de afgelopen dagen. Directeur Thijssen van NS Reizigers zei op Radio 1 dat bij haar organisatie alles in orde was. Maar dat het spoor niet goed werkte. Dat is het werk van spoorbeheerder ProRail. Thijssen wilde niet zeggen of ProRail wel zijn excuses zou moeten aanbieden. Ze benadrukte dat ze de overlast voor de reizigers heel vervelend vindt. Mitt Romney heeft zoals verwacht de republikeinse voorverkiezing in de staat Nevada gewonnen. Hij heeft een zeer ruime voorsprong op zijn rivalen Gingrich, Santorum en Paul. Het is de tweede staat op rij die Romney wint, na Florida vorige week. De andere kandidaten hebben nauwelijks campagne gevoerd in Nevada. Ze leken zich op voorhand neer te leggen bij een nederlaag. Bij de screening van aankomende politieagenten moet meer aandacht komen voor hun mentale conditie. Dat zegt minister Opstelten. Aanleiding zijn drie dodelijke schietincidenten waarbij agenten in opleiding hun dienstwapen gebruikten. Gisteren nog werd een agent in opleiding doodgevonden die vier dagen vermist was. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich niet geplaatst voor de finale van de Champions Trophy. In Rosario verloren ze de halve finale op shootouts van gastland Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. De finale van de Champions Trophy gaat nu tussen Argentinië en Groot-Brittannië.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 Het is eh, een liedje wat eh, geschreven is voor de formatie de Buffalo Club. Maar als je goed luistert, dan is het een beetje à la Restless Heart. Want eh, ja, die stijl kun je toch wel terugkennen in dit nummer.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 misschien heeft u het al herkend hoor. Geschreven door Al Wilson, Going Up the Country. up the country, don't you wanna go. I'm going up the country, don't you wanna go. I'm going to stand Zegt uh, eh, Amsland eh, waar ken ik die toch van? Nou, die kent u misschien wel van Herman Lammersmeijer, want eh, dat is de voorman van die formatie. En in Duitsland is hij wereldberoemd hoor. Deze dame heeft het even mogen proberen om een carrière te maken in de country scene daar in Amerika. Niet helemaal gelukt voor Kippy Brandon. Daddy's Little Girl. Daddy, take me with you. I promise I'll be good Daddy, this is next time And Mama said I could Sitting in the front seat Riding downtown An ice cream cone I'd wrap him up ti. I'd Be With You, zo heet de cd die uitgebracht werd in 1997 van Kippy Brennan. En dit was Daddy's Little Girl. Dit is door de zanger zelf geschreven, James House. Days Gone By, zo noemt hij de cd en hij doet Anything For Love. Het is wel een bekend melodietje hoor. dust Stole some fixed That old truck was ready for the road They flipped a coin at the interstate And had a dream that wouldn't wait God only knew how far they'd go Cheat the cards in Reno Hide out in Santa Fe Make her Cuban, Mexico, strike gold in L.A. On their way to gave up and died. They lived in a pay by day motel. He took a job driving long haul trips. She danced all night for tips. They kept their hopes in a wishing well. White picket fence, y'all. the bekend melodietje. Ligt op het puntje van mijn tong, zeggen ze dan wel eens. En ik kan er niet echt op komen. Mocht ik het nog eh, ontdekken in deze uitzending, dan zal ik het u beslist vertellen hoor. Dit is anders zo'n rocker, Alan Jackson. Everything I Love is ook de titel van een cd die uitkwam in 1998 alweer. Coffee keeps me up and I can't sleep. When I drink too much that I can't Losing you has led me to believe Everything I love is killing me Everything I love is killing me everything I love is killing me I guess I made a big mistake can break I'm addicted to you now I see Everything I love is killing me Everything I love is killing me Cigarettes, Jack everything I love I'm Gonna have to give up Cause everything I love is killing me Oh, everything I love I'm Gonna have to give up Cause everything I love is killing me. Everything I Love Is Killing Me. Oftewel, alles wat ik lekker vind, zoals sigaretten, whisky, koffie. Om een beter leven te krijgen, om een gezonder leven te krijgen, zal ik dat allemaal moeten opzeggen. Al dus deze Alan Jackson. En dit is weer zo'n mooi country nummer hoor. James Trout, hij heeft het geproduceerd. En Tracy Lawrence heeft het geschreven en zingt het zelf. Let eens op de tekst. Where my mama sat on that old swing with her crochet. was where Granddaddy taught me how to cuss and how to pray. It was where we made our own ice cream those sultry summer nights. Where the bulldog had her puppies and us brothers had our fights. There were many nights I'd sit right there and look out at the stars. share zo even op die website te kijken van die Tim McGraw. Maar dat is een man die toch heel veel cd's heeft uitgebracht. Ik tel er zo al 14 en daarnaast heeft hij ook nog een aantal awards gewonnen. Heeft eh, talloze nummer 1 hits gehad daar in Amerika. Een niet, eh, ja, hoe moet, je dat, eh, hoe moet je zo iemand noemen? Onsuccesvol persoon, hè? En als je dan kijkt naar de cd's van Daryl Singletary... heeft er ook een aantal, hoor. En die heeft ook een prachtige stem. She'd come home 6 a.m. Tell me she'd been out with friends And I let her lie I let her lie And in the glare of the morning sun She swore I was her only one And I let her lie letter line. Cause the truth was too hard to handle and I couldn't bear to lose that girl. We were that small town scandal, but she was my only world. solitary night She confessed her sins But she vowed to never cheat again And I let her lie I let her lie Though she tried, Lord, she could not change And I only have myself to blame I let her lie I let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl We were She was sound asleep on our double bed And I let her lie I let her lie I let her lie Say day. nothing lasts forever, honey, I got news. Whoever said that never got the blues from you. This cloud I'm on myself again that I just can't swim This river of regret that I'm drowning in left me with this feeling that I just can't shake My spirit's gonna sink for. zo'n instinker. En dan denk je van hij is afgelopen, dan beginnen ze opnieuw. En dan denk je van er zal er nog maar eentje achteraan komen. En dan stoppen ze echt. Bob en Mike Delevante. Beter luisterend naar de naam de Delevantes. Pocket Full of Diamonds is door hen zelf geschreven. Het is ook de titeltrack van een cd uit 1995. Grabbed his cart, punched on out, just about 9 o'clock. Ran out the door and into a 59 Chevrolet Apache truck Left a little rubber at Sears and Roebuck Downshifted past a Camaro Made a left at the light Headed down the boulevard Headed for Friday night Singing Pocket full of sandwich, count on up three, yeah, open them up. Now can't you see, well, all I got is all you need. Hit the brakes up on the curb, he leaned into the horn. Mary shouted, "I'll be right down from the window on the second floor. Well, Mama yelled, get home early, I don't care if it's Friday night. She ran down the walk laughing, we'll be home before it's late. around Forget about the last five days and get a little loud full of diamonds, full of diamonds And wings on both my heels Close your eyes, make a wish, three yeah, up. Now can't you see, well all I got is all you He laughed right out loud as he tossed it into the wind. Up above, in the sky, strings of party lights. Lord, hang Ballard, bless his soul, meet him dance that night. Well, ain't it funny, yeah, what a lark, how far you can go. When you got a pocket full of diamonds, the world is made of 3 a.m. Now can't you see? Well, all I got is all you need. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds, and wings on both of my heels. Lose your eyes, make a wish, Come on up 3 yeah. Little baby, now you and me will go dancing barefoot through dame waar ik eh, zo ongeveer alle LP's van heb gehad en daarna alle CD's van ben gaan verzamelen is eh, Rima McIntyre. Het is eh, zo een van mijn enigste all-time favorites geloof ik. Oh, ja, er zijn er nog wel een paar, maar deze dame vind ik gewoon goed zingen. deixar. als ik tegen u zeg eh, Mickey de Boer, Ine Masseurs, Berry Masseurs, Ruud Hermans, Ad Masseurs en Tom Masseurs, dan weet u dat ik het heb over de Tumbleweeds van weer jaren geleden. Ik kreeg een verzoek van eh, meneer Verhulst en die zei van, kun je eens wat nummers draaien van die formatie? Want ik ben al zo lang op zoek naar een aantal nummers en ik kan ze maar gewoon niet gevonden krijgen. En toen zei ik van, och, waarom dan niet hè? Ik heb vier cd's van de Tumbleweeds in mijn bezit uit 74, 77, 79 en ook 74. Ik ga ze van alle vier een stukje draaien. Hickory Wink onder andere. Stop! band. En daar was eh, Ruud Hermans nog bij. Hij heeft met de Tumbleweeds eh, twee eh, cd's opgenomen. Twee LP's opgenomen toen dat tijd. En ja, er zijn nummers die gewoon niet kunnen ontbreken op zo'n cd. Hè? You're tired of wearing the same old fancy clothes. You need a few more diamond rings. socks. and said goodbye, ball and chain. And bought a ticket to the side of life I used to know. can Sam Going Back to the Hard Times. Rocky Top die heeft het geschreven en zij hebben het dus, eh, de Tumbleweeds hebben het dus uitgebracht in 1977 eh, om eh, precies te zijn. Een nummer wat, ja, wat ze misschien wel duizend keer, misschien wel 2000 keer tegen horen hebben moeten brengen op het podium. En Ruud Hermans, ik ken hem heel goed, die zegt zo wel eens van regelmatig als ik op het podium sta, nog steeds hoor. I love Sundays were spent out with the gambling crowd. I've never seen my daddy inside the house of God, for Satan de tijd dat het nog modern was om heel veel echo te gebruiken, stemmen te dubbelen. Dat was in de tijd van de Tumbleweeds. En dit is dan weer wat eh, moderner hoor. Heaven Bound, I'm Ready. De titeltrack van een cd die uitkwam in 1995 alweer. En dat allemaal van de formatie Shenandoah. En Dennis Lind, een van de mensen van de formatie Shenandoah, die heeft het geschreven. En ze hebben er eh, hoge ogen mee gescoord in de top 40, noem het maar, van de country scene daar in Amerika. Een dame die een moeilijke tijd achter de rug heeft, want sinds november was haar vader ziek.